Als dat niet fundamenteel verandert in combinatie met een echte daling van het aantal besmettingen... ja, dan koersen wij af op een lockdown eh, die echt de hele winter gaat, duren. En ik de hele winter? Ja, want waarom zou dat stoppen op 31 december? Dat stopt niet op 3 december, dat stopt niet op 31 december. Ook viroloog Marion Koopmans maakt zich zorgen, want ze ziet nog geen effecten van de nieuwste coronamaatregelen. In Utrecht hebben meer dan duizend mensen meegedaan aan het woonprotest. Ze liepen een protestmars door de binnenstad en hadden spandoeken en borden bij zich. De demonstranten willen dat huisjesmelkers harder worden aangepakt en dat er meer betaalbare huizen komen. Een doelpuntenfestijn voor Feyenoord. De Rotterdammers wonnen thuis met 4-0 van PEC Zwolle. Ook SC Heerenveen heeft wat te vieren. Ze versloegen Willem II met 2-1. En op dit moment zijn RKC Waalwijk en Ajax net een kwartier begonnen. En Max Verstappen had wat plekjes in te halen vandaag. Bij de Grand Prix van Qatar moest hij door een straf op plek 7 starten. Dankzij een goede start eindigde hij uiteindelijk als tweede achter WK-concurrent Lewis Hamilton. En hij pikte nog een extra puntje mee omdat hij de snelste raceronde reed. Lekker. To get that fast lap was uh, was very nice and uh, of course I know it's going to be difficult to the end but I think that's nice. You know, it keeps it uh, keeps it exciting. Ja, het blijft zeker nog even spannend. Nog twee races te gaan in de strijd om het wereldkampioenschap en Verstappen staat nu acht punten voor op Lewis Hamilton. Het weer, de komende uren koelt het af.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 And that's for sure, cause I, I never been the type to break up a happy home. But uh, it's something about baby girl, I just can't leave alone. tell me, mom, what's it gonna be? She said, You don't know what you mean to Come me.